understand Thank you. hier in dit programma. In de Dimitri Vegas en Light Mike. Top Love Remix, George meer Wij zien En ja, je ziet, de klok is 10 uur gepasseerd. En dat betekent niks anders als onze enige echte DJ Dion zit niet behind de wheels of steel. En hij staat helemaal klaar voor jullie. Om een heel uur lang jullie te winnen. Dion Sydney, live at See It. Op jouw CFM Zandvoort. 106.9. 104.5. Of via de website www.cfmzandvoort.nl voor de livestream. Mocht je uitzendingen hebben gewist, niet getreurd, ze zijn ook te herluisteren. Je vindt ze op www.cfmzandvoort.nl sitting there. Sidney Keijert. Behind Wheels of Steel. En ja, hij is lekker bezig. En we krijgen mailtjes binnen. Welke platen draait hij nou allemaal? Nou, dat zal ik eventjes voor je opzommen. Hij begon met Coolio. Fantastic Voyager in de Cube Guys remix. Daarna My Digital Enemy. Sabina in de Tristan Carter remix. On Stealth Records Soon Out. Afrojack, die passeerde ook nog met Esther. Zou het zijn nieuwe vriendin zijn? Ik geloof het niet in de George F. en Esteran Hars remix. in Love met Innuendo. En net hoorde je Mark van den Linden. I Like It in the Future Breeze remix. Nog een half uur lang. DJ Dion CD non-stop in de mix. Dit is hier het op jouw CFM antwoord. It's me and you, baby, it's our time. I'm living my dream, girl, cause you mine. The cameras go down the street and sing love falls all out of key. I didn't smoke none, but I feel so high, and I know why.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 Everything you do is feeling right. Remember that way you caught my eye. I remember that way you was walking by. Ooh, girl, watch out now. You looked at me, turned around and smiled, gave me eyes. My heart went stigmatized.